Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een record aantal mensen heeft vorig jaar de politie gebeld... omdat ze iets verdachts hadden gezien of gehoord. Bij Meld Misdaad Anoniem, de anonieme tiplijn... kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Meer dan de helft van die tips gingen over drugs. Dat gaat dan zeg maar, van, van de import via de havens... tot aan de productie van synthetische drugs, van tilt. Maar we kregen ook enorm veel meldingen over eh, handel op straat en, en vanuit panden. De politie werd het vaakst getipt in Limburg... dankzij de anonieme tips konden minstens 3000 mensen worden opgepakt. Er zijn vier minderjarige jongens opgepakt voor een zedenmisdrijf in Helmond eind vorig jaar. Een vrouw van 32 werd toen aangevallen in een park. De gemeente Helmond heeft het park inmiddels veiliger gemaakt... door er camera's en meer verlichting te plaatsen. Drie van de vier jongens zitten nog vast. In Den Haag is vanochtend een bus tegen een boom aangereden. Vijf mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De precieze oorzaak is onbekend. Dit wordt nog onderzocht door de politie. Rotterdam begint vandaag met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Inwoners van de stad kunnen online een vragenlijst invullen om aan te geven... waar de opvolger van burgemeester Abu Taleb volgens hen aan moet voldoen. Stadsomroep Open Rotterdam ging al eerder de straat op, onder meer met de vraag... Zou de nieuwe burgemeester vrouw moeten zijn? Maar ja, waarom niet? Dat vind, ik ook prima, weet je wel. Want die kijkt daar dan toch weer op een hele andere manier naar. Blijft er eigenlijk maar één kandidaat over, Arne Slot. <laughs> dat zou uiteraard een goede keuze zijn. Waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. op pure basis van gevoel zou ik Arne Slot zeggen. <laughs> maar qua politieke kennis <laughs> zal waarschijnlijk Hugo de Jonge worden. ja, ik denk dus Hugo de Jonge, maar zou eigenlijk het liefst hebben... dat Feyenoord-trainer Arne Slot de Amsketting omkrijgt. Het weer volop zon en een strak blauwe lucht vanmiddag. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Vanavond is het helder en koelt het iets af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. Om te beginnen daar via Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En dan de A10. De A10 West om precies te zijn. Daar staat richting Den Haag voor Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.